Omdat ze inderdaad zijn aangepast op de Omicron-variant, die nu dominant is in Nederland. En door het aan te passen, ja, als het goed is, moeten het beter beschermen. En in de eerste proeven zien ze inderdaad dat er een sterke afreactie is. Waarschijnlijk kan je hem over een paar weken dan in je arm krijgen. Vanaf half september staat er weer een nieuwe boostronde op de planning voor iedereen boven de 12 die dat wil. De grote brand in het natuurgebied De Peel in Brabant is onder controle. Moet wel de komende dagen nog geblust worden om te voorkomen dat het weer gaat smeulen. Er is een gebied afgebrand met de grootte van tientallen voetbalvelden. Voor de natuur is het een grote ramp, zegt deze boswachter. Grotere dieren zoals reeën, eh, dassen en dergelijke en vogels... die kunnen natuurlijk gewoon, eh, gewoon weg, weg, eh, wegkomen. Alleen kleinere dieren, denk dan aan reptielen en amfibieën en dergelijke... die niet op tijd weg kunnen komen, ja, die verbranden natuurlijk. Niemand mag nog naar de pil komen, ook niet om naar de brand te kijken. En voor kinderen in Oekraïne zit hun eerste schooldag er weer op. Sommige kinderen zijn sinds het begin van de oorlog niet meer geweest. Maar niet iedereen kan er fysiek heen. In het oosten van het land wordt online les gegeven omdat veel scholen verwoest zijn. Maar in het westen van Oekraïne kan het wel. En het was een bijzondere eerste dag, ziet verslaggever Arjen van der Horst in Lviv. Het is een hele happening. Kinderen gaan op hun best gekleed in de nationale klederdracht. Ze brengen ook vaak cadeautjes en bloemen mee voor de leraren. Ja, je zou bijna denken dat het weer een normaal schooljaar is. Maar helemaal normaal is het natuurlijk ook weer niet. Sommige ouders zijn gekleed in soldatenkleren. Er waren ook toespraken, het volkslied werd gezongen... en er was een minuut stilte voor de slachtoffers van de oorlog. En dan nog het weer. Het is een zonnig dagje, maximaal 26 graden. Morgen wat meer wolken, maar ook wat warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan behoorlijk wat files in de regio, onder meer door ongelukken. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag ging het mis bij Zoeterwoude Rijndijk. Daar heb je bijna een uur oponthoud vanaf Hoofddorp. Je gaat daar via de vluchtstrook langs het ongeluk. Je kunt de parallelbaan ook gebruiken. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam heb je 20 minuten vertraging. Dat is voor de aansluiting met de A10. Op de A10 is het ook druk mede door ongelukken. Op de A9 heb je ruim een uur tijdverlies van Amstelveen naar Alkmaar. Dat is tussen de knooppunten Badhoevedorp en Velzen. Er zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk.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 Is it real? Yeah. answer to the children of the sky. you find a deeper love The kind that only comes from high above If you ever meet your inner child Don't cry, no, no, no. Tell them everything is gonna be open up ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.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 Piloten van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa leggen morgen het werk neer. Door de staking gaan 800 vluchten niet door. De piloten staken omdat ze meer loon willen. En Twitter test intern een nieuwe functie waarbij gebruikers hun tweet na het plaatsen kunnen aanpassen.